Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Er deden tientallen organisaties aan mee. Verslaggevers denken dat er zo'n 10.000 mensen meeliepen. De politie zegt dat de sfeer gemoedelijk was. De politie hield eerder zelf ook een protestmars door de stad... om te demonstreren tegen de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Afgelopen vrijdag kwamen de politiebonden er niet uit met het kabinet. Ongeveer 250 mensen demonstreren vanmiddag bij het Sterrenbos in Born. Ze steunen de negen actievoerders die daar in de bomen zitten... uit protest tegen de uitbreiding van autofabriek VDL Netcar. Werknemers van de fabriek demonstreerden eerder tegen de bezetting en voor de uitbreidingsplannen. Ze zijn bang dat ze hun baan kwijtraken als de fabriek niet kan uitbreiden. De 250 demonstranten vandaag zeggen zich solidair te voelen met de werknemers. Volgens hen hoeft het bos niet gekapt te worden om uitbreiding mogelijk te maken. In de ziekenhuizen zijn 121 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdeling. Omdat er meer mensen werden ontslagen nam de bezetting in de ziekenhuizen verder af. Er liggen nu 1344 mensen met corona in het ziekenhuis en dat zijn er 19 minder dan gisteren. Van de patiënten liggen er 211 op de IC. En bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 81.000 nieuwe positieve tests gemeld. In Marokko wordt de vijfjarige jongen Rayen begraven. Gisteravond laat wisten reddingswerkers hem na dagen uit de put te krijgen waar hij in was gevallen. Maar niet veel later werd duidelijk dat hij het niet had overleefd. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door het koninklijk kabinet van Marokko. Waarschijnlijk zal koning Mohammed de kosten voor de uitvaart op zich nemen. Het weer nog langs de kust, zware windstoten, verder bewolkt met veel regen.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 Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de zorgen Of op zijn minst we waren voor morgen En breng een toast op de eerste rond Ik kijk je aan en zeg, mogen